11 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. D66 wil de tweedeling in de maatschappij bestrijden. Dat blijkt uit het concept verkiezingsprogramma dat op dit moment wordt gepresenteerd. D66 wil dat alle kinderen vroeger les krijgen, zodat ze gelijke kansen hebben. Verder wordt het, als het aan D66 ligt, voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen, in het bijzonder ouderen en mensen met een laag inkomen. Ook pleit de partij voor een individueel pensioen. D66 zegt verder dat Nederland voorop moet lopen bij het schoner maken van de economie. Wie elektrisch rijdt of zelf stroom opwekt zou minder belasting moeten betalen. Het programma wordt eind oktober definitief vastgesteld op het congres van D66. Bij een bomaanslag in het zuidoosten van Turkije zijn zeker elf politiemensen omgekomen, melden staatsmedia. er zijn zo'n 80 gewonden. De aanslag was in de stad Cizre bij de grens met Syrië. Bij een controlepost van de politie ging een autobom af. Volgens de autoriteiten is de aanslag het werk van de Koerdische beweging PKK. Hongarije gaat een tweede hek bouwen aan de zuidgrens met Servië om vluchtelingen tegen te houden. Dat heeft premier Orbán gezegd in een interview. Toen vorig jaar veel vluchtelingen via Hongarije naar West-Europa wilden, bouwde Hongarije een stalen hek met prikkeldraad. Dat wordt nu groter en sterker, zegt Orbán. In Den Haag is vannacht het huis van de directeur van de dienst terugkeer en vertrek beklad. Volgens de politie zijn de pui en een camera beschilderd met rode verf. Er zijn geen teksten gevonden. De dienst regelt het vertrek van vreemdelingen die geen verblijfsvergunning krijgen. Een actiegroep die zich Sloop de deportatiemachine noemt... zegt in een verklaring dat zij het huis van de topambtenaar heeft beschilderd.